in elkaar deze huis om weg te geven. Bij jou ben ik thuis, met jou wil ik leven. In is een huis om echt te geven. Jouw hart is mijn thuis. daar op het strand. Hij heeft mijn hart op al gebracht, slechts met een wenk van zijn hand. Hij had alleen maar een banjo bij, die zo vol heimwee zat. De hele tijd zong hij alleen voor mij, omdat hij een nieuw lied gevonden had kartisenhuis om weg te geven. Bij jou ben ik thuis, met jou wil ik leven in een kartisenhuis. om in a deze huis om Bij jou ben ik thuis, met jou wil ik leven is mijn thuis.